5 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De zoektocht naar een vermiste man in Oosterhout heeft niets opgeleverd. Meer dan 200 mensen zochten vandaag in natuurgebieden... onder leiding van de politie naar Sacco Tangen. De man van 53 werd een week geleden voor het laatst gezien bij zijn huis. Mogelijk ging hij toen een wandeling maken. Vermoedelijk is hij tijdens het lopen onwel geworden... maar de politie houdt ook andere opties open. In Barcelona is gedemonstreerd door honderden tegenstanders van een onafhankelijk Catalonië. De bijeenkomst was georganiseerd door een politieke partij die zich verzet tegen afscheiding van Spanje. De partijleider vindt dat de Spaanse regering te weinig doet tegen de onrust en het geweld bij demonstraties afgelopen week. Sinds maandag zijn er in Catalonië grote protesten tegen de veroordeling van negen separatistenleiders. leiders Drie leidinggevenden van een Russisch mijnbouwbedrijf zijn opgepakt na een dambreuk bij hun mijn. Daarbij vielen 15 doden. Ze zouden nalatig zijn geweest, onder meer door het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften. De dam brak gisterochtend door, waarna een grote hoeveelheid water twee barakken van de mijnwerkers overspoelde. Er raakten 16 mensen gewond, vijf mijnwerkers worden nog vermist. In Brussel is gedemonstreerd tegen de vervroegde vrijlating van een handlanger van kindermoordenaar Marc Dutroux. Er waren een paar honderd mensen op de been. Vorige maand besloot de rechter dat de handlanger Michel Lelièvre eerder uit de cel mag. Hij hielp Dutroux bij het ontvoeren en folteren van vier meisjes... en werd in 2004 veroordeeld tot 25 jaar cel. In de eredivisie heeft FC Groningen thuis met 2-0 gewonnen van Sparta. Sparta-doelman Koremans kreeg vlak voor tijd een rode kaart vanwege een kopstoot. Emma won met 2-1 van Fortuna Sittard... en eerder op de middag was PEC Zwolle met 3-1 te sterk voor ADO Den Haag. De wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles is nog bezig. Het weer, vooral in het zuidoosten regenachtig. Vannacht en morgenochtend kan het op sommige plaatsen flink regenen. Het wordt in de loop van morgenochtend droog en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De N203 Amsterdam-Alkmaar is in beide richtingen tussen Uitgeest en Castricum afgesloten. De oorzaak is een aanrijding.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 Let the record get into your mind and let it start to renovate. Do it good, do it now, and don't you wait. I'm an addict, I don't give none. Yes, I'm hooked up on music on the run. If you wanna be high, take the score and give me more. I'm in town. ya. And when you're ready, come on and tell me. I'm gonna be right there with you for the yell, see? Yeah, cause I'm talking about a change. I'm talking about a change of lifestyle. The way you went to me was very strange. Stay tuned for a while. I could have been a criminal because I live like an animal. A whole prison a man that was terrible. I was a kid, so I tried to live with it. Thinking I was a weak individual, but I was not.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 Oh. Eh, oh, oh, En dan nog een woordje voor Man. 106.9 You can't lose. I got secrets, can't leave Cancun. So take it off like you're home alone. You know, dance in front of the mirror while you're on the phone.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 once, man, that was enough. Yeah. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. I know your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I said you were the one. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side in the city with a sun on set. And every day, you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. Baby, you know I just wanna leave tonight down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I 'cause gonna break it. So come away, start it today. Starting the lights together in a different place had a dream to have a family, a house and everything in between And then uh, suddenly, we're 10, 23 And then we got pressure for taking our life more seriously We got a dead end jobs and got bills to pay Our old friends and now our enemies And now uh, I, am thinking back to when I was young Back to the day when I was falling in love He used to meet me on the east side In the city where the sun goes down And every day you know where we ride through the I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, singing. We can do anything if we put our mind to it. Take your whole life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart, cause I ain't gonna break it. So come away, it's starting to taste. Starting a life together in a different place. Know the know how these ideas came to be So baby, run away with me Run away now, run away now, run away now Run away now, run away now, run away now He used to meet me on the east side She used to meet me on the east side He used to meet me on the east side She used to meet me on the east side In the city with the sun all set Even though we both know we're liars And we start each other's fires We just know that we'll be alright Even though we kicked out the party Cause